uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Rusland heeft vandaag een superraket in gebruik genomen... waarmee andere landen het nakijken hebben, al dus president Poetin. De Avantgarde-raket zou in staat zijn om hypersonische snelheden te bereiken... oftewel minimaal vijf keer de snelheid van het geluid, zo'n 6200 km per uur. Poetin beschouwt de raket als een technologische doorbraak... die vergelijkbaar is met de lancering van de eerste Sovjet-satelliet in 1957. Zo zou het projectiel praktisch niet zijn neer te halen. In februari zegde de Amerikaanse president Trump het INF-wapenverdrag over wapenbeheersing tussen de VS en Rusland op. Sindsdien investeren beide landen volop in nieuwe rakettechnologie. In Montenegro is een zitting van het parlement uitgelopen op chaos. Parlementsleden gooiden met flessen, vuurwerk en traangas. De politie pakte 18 parlementsleden op, allemaal van dezelfde partij. Het parlement vergaderde over een omstreden voorstel. Daarin staat dat religieuze organisaties moeten aantonen dat ze eigenaar zijn van het vastgoed dat ze bezitten. Veel gelovigen denken dat de regering de wet gebruikt om kerken, kloosters en landgoederen van de Servisch-Orthodoxe Kerk in te lijven. Turkije heeft elektrische auto's onthuld die in Turkije zijn gemaakt. President Erdogan noemde het een oude droom die werkelijkheid wordt. De fabrikant kreeg flink wat staatssteun in de vorm van onder meer belastingvoordelen. Vandaag zijn een SUV en een sportmodel onthuld. En dan schaatsen Patrick Roest heeft bij de NK-afstanden in Heerenveen... zijn titel op de 5000 meter geprolongeerd. Sven Kramer, tienvoudig Nederlands kampioen op deze afstand, werd tweede. Bij de vrouwen is Melissa Wijfje Nederlands kampioen op de 1500 meter geworden. Ze hield favoriete Wust, De Jong en Termors achter zich.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 Las mujeres me la como al vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor. mol, mol, mol, mol, mol, mol, mol, mol, mol, mol. my Nikes on. Everybody's in the zone, playing games like pregnant zone. Pumped up, round up, look at the girls with the big old butt, doing the thing like Beyonce. When she was my fiance, they got a lot anyway. Walking down the street with my Nikes on. I don't know, I don't care what's going on. Float no air like I'm flying. Too many soldiers out there dying. Why can't there be peace on earth or just a fucking rebirth? Walk in the street with my Nikes on. Walk in the street with my Nikes on. Walk in the street with my Nikes on. Walk in the like that. Amex, no cap, 800 score. They wonder how I go up like that. I on I was dry like shot me into the night. I was falling down the river, floating into the light. Can't decide if I'm drunk or sober. Energy is crawling to my knees, moving one, two, three. I surrender to the beat. Give it one more breath. Heart is pounding in my chest. Oh yeah, excuse me. You're not rocking with the best. Oh yeah. history. Don't you wanna play my game? I'm looking for a man to love me like I've never been loved before. I'm looking for a man that'll do it anywhere, even on a limousine floor. snel als je achter de dek staat. Twee uur lang. See it sessions. De zie je year mix. En als ik mijn computer mag geloven, dan had ik nog wel twee uur door kunnen gaan. En er waren dan nog ineens alle platen van 2019. 2019. Een mooi jaar op muzikaal vlak natuurlijk. Een mooie set neergezet. Het hele jaar door. Door DJ Dion Sydney. Dennis, top dat je er was dit jaar. Volgend jaar zijn we er gewoon weer bij. Elke vrijdagavond sharp. Gewoon 9 uur. Tune je in. Wat je met de rest van het programma doet, maakt mij niet uit.